Kasper Meijer met het NOS Journaal. De populaire app TikTok blijft voorlopig gewoon te downloaden in Amerika. Een Amerikaanse rechter zette een streep door het downloadverbod... dat president Trump vandaag wilde laten ingaan. Trump eist dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok worden ondergebracht bij een Amerikaans bedrijf... omdat hij bang is dat gegevens van gebruikers bij de Chinese overheid terechtkomen... De Chinese maker van TikTok heeft een deal gesloten met softwarebedrijf Oracle en supermarktketen Walmart. Maar de deal moet nog worden goedgekeurd. Nederland verwacht dit jaar ruim 70% minder buitenlandse bezoekers dan vorig jaar. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme blijft het aantal toeristen dit jaar steken op 7 miljoen. Begin dit jaar gingen ze nog uit van 21 miljoen buitenlandse bezoeken... vanwege grote evenementen als de Grand Prix van Zandvoort... het Eurovisie Songfestival en het EK Voetbal. Door de coronapandemie gingen al deze evenementen niet door. Ook Nederlanders zelf gingen minder op vakantie in eigen land. Donald Trump heeft in het jaar dat hij tot president van de VS werd gekozen... 750 dollar aan inkomstenbelasting betaald. Dat schrijft de New York Times nadat de krant meer dan 20 jaar aan belastingaangiftes had bemachtigd en onderzocht. Volgens de krant heeft Trump in 10 van de laatste 15 jaar zelfs helemaal geen inkomstenbelasting betaald. Volgens de krant omdat hij veel meer geld verloor dan verdiende. Trump zelf noemt de onthullingen fake nieuws. Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... is naar eigen zeggen aan het denken gezet door de Ik Doe Niet Meer Mee-actie van influencers van vorige week. Tegen het AD zegt hij dat deskundigen zoals hij meer hun best moeten doen om uitleg te geven over het virus zonder angst te zaaien.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 want you back. van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en that thinks he's fine is also known as a buster. Always about what he wants and just sits on his butt. touch me.